De Sea-Watch dobbert al twee weken rond op de Middellandse Zee met 32 migranten aan boord. Geen enkel Europees land wil hen opnemen. Tegen de vijf verdachten die in oktober een verdacht pakketje neerzetten... bij provinciehuis in Lelystad zijn werkstraffen van 80 uur geëist... en voorwaardelijke celstraffen. De verdachten zeggen dat ze met hun actie op een ludieke wijze wilden protesteren... tegen het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Op Schiermonnikoog helpen 100 militairen bij het opruimen van de aangespoelde inhoud uit de zeecontainers van het schip MSC Zoe. Ze kwamen vanochtend aan op het eiland. De Waddeneilanden stellen de Zwitserse reder MSC aansprakelijk voor de aangerichte schade. De verzekeraar van de rederij is op de eilanden langs geweest om de schade op te nemen. Buitengewoon opsporingsambtenaren in Amsterdam hebben rond de jaarwisseling bepaalde wijken in de stad bewust gemeden. Dat gebeurde om te voorkomen dat de BOA's het schietschijf zouden worden, zegt de vakbond van de ambtenaren tegen stadsomroep AT5. Het gaat om delen van Zuidoost, Nieuw-West, West en het Wallengebied. De Duitse politie heeft drie verdachten aangehouden... in verband met de aanslag bij het partijkantoor... van de rechtspopulistische Alternatieve voor Duitsland in Döbeln. Bij de explosie gisteravond raakte niemand gewond, wel is er veel schade. De politie gaat uit van een politiek motief. In het zuiden van Thailand is tot nu toe één dode gevallen door PaBoek, mogelijk de zwaarste tropische storm in decennia. Het slachtoffer is een opvarende van een vissersboot. De afgelopen dagen zijn tienduizenden mensen geëvacueerd... onder wie Nederlandse toeristen... De storm trekt morgen over land verder naar de westkust van Thailand. Het weer overwegend bewolkt en vrijwel overal droog. Later op de dag een enkele bui in het oosten en noordoosten.